In Nieuwsuur zeiden ze dat ze het liefste maandag al zouden beginnen... met het inenten van zorgpersoneel van onder meer de intensive care en covid-afdelingen. Eerder op de avond zei minister De Jonge dat het niet haalbaar is om eerder dan 8 januari te beginnen met vaccineren. Het kabinet overweegt wel om ziekenhuispersoneel toe te voegen aan de eerste groep mensen die het vaccin krijgt. In het Limburgse Tegelen heeft de mobiele eenheid samen met de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest in een bedrijfspand. De politie was daar eerder op de avond al naartoe gegaan, maar de organisator weigerde het feest stil te leggen. Daarop werd de mobiele eenheid opgeroepen. De actie verliep verder rustig. In het pand waren ongeveer 40 mensen aanwezig. Vijf mensen zijn aangehouden. Bij een aanslag op een bus in Syrië zijn zeker 28 doden gevallen. Dat meldt het Syrische staatspersbureau. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is de aanslag gepleegd door terreurgroep Islamitische Staat. De aanval gebeurde in de provincie Der Al-Zor. Het gebied stond lang onder controle van IS. Volgens het observatorium zijn de slachtoffers Syrische militairen die op weg waren naar hun familie om vakantie te vieren. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is op de A2 bij Zaltbommel licht gewond geraakt nadat zijn voertuig werd aangereden door een vrachtwagenchauffeur die een rood kruis negeerde. De weginspecteur assisteerde bij een pechgeval. Ook was er een berger aanwezig. Volgens Rijkswaterstaat zagen de berger en de inspecteur de vrachtwagen op zich afkomen en moesten ze over de vangrail springen om zichzelf in veiligheid te brengen. Daarbij raakte hij licht gewond. Zijn auto en de vangrail raakten zwaar beschadigd. Het weer, het is bewolkt en soms kan er een bui vallen. In het zuiden kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt rond een graad of 2. Morgen, Oudejaarsdag, verloopt bewolkt met in het zuidoosten regen of natte sneeuw.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 That's all I have to say. Please stay away. I'm isolated, low key. You overreact while you lied. Please tell me what I've done to earn this gunshot. Hate me for my heartbeat. from my nose, bullseye, I suppose I'm still standing is real, hurts but doesn't kill.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 Kan jij dat zien? Weet jij misschien? Voor het puntje aan de horizon ooit een stip. Ik heb je zo gemist. Ik doe mijn ogen dicht en dans hier met jou. wacht op de tijd dat het zover is. Want ik zweef tussen hoop en vrees. Verschil met de dag wat erover wint melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? Niets voelt nog hetzelfde, ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien? Wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar ja dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? jaar waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardpop. Met dezelfde akkoord. En dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurt? Vandaag vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu.